Uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De baas van het Russische Wagner-leger, Prigozhin, heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de opstand van dit weekend. Hij slingerde een audioboodschap op Telegram, zegt correspondent Iris de Graaf. Daarin eh, zegt hij dingen, onder andere dat hij bevestigt dat hij de opmars zou zijn begonnen vanwege het feit dat het ministerie van Defensie Wagner onder hun vleugels wilde nemen, hè, met een contract per 1 juli. En dat ze zijn gestopt omdat het anders een bloedbad zou worden. En hij zegt dit was geen, eh, dit was geen geen staatsgreep, maar gewoon een protest over de gang van zaken. Het Wagner huurlingenleger trok dit weekend de grens over tot vlakbij Moskou. Want ze waren ontevreden met de Russische legerleiding. Uiteindelijk besloten ze na onderhandelingen met Poetin om weer om te keren. De politie heeft een man en zijn dochter uit Leidsendam in de buurt van Den Haag opgepakt... voor verboden steun aan Hamas... Die Palestijnse organisatie heeft het woord zeggen in de Gazastrook en staat op de Europese lijst. De twee zouden 5,5 miljoen euro hebben overgemaakt naar organisaties die aan Hamas zouden zijn gelinkt. Het is maar de vraag of de Europese Unie de klimaatdoelen gaan halen. Dat zeggen onderzoekers van de Europese Rekenkamer. Er zijn wel doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen... maar die gaan niet ver genoeg. En het is ook niet duidelijk of Europa er wel genoeg geld voor gereserveerd heeft, zegt de Rekenkamer. En na de kampioenschaal heeft Feyenoord-trainer Arne Slot nog een prijs binnengesleept. Hij mag zichzelf opnieuw de beste trainer van de eredivisie noemen. En hij kreeg die prijs tijdens een spectaculaire uitreiking. Duidelijk is dat de Rinus Michels Award naar de Slot gaat. Zo'n prijs win je niet alleen, maar ook de andere stafleden zijn superbelangrijk geweest. Net als de directie die me altijd heeft ondersteund met goede spelers. Want uh, goede spelers zorgen ervoor dat je iets kan winnen. Ja, vorig jaar won Slot ook al die Rinus Michels Award voor de beste trainer. Goed nieuws voor de Feyenoord-fans, want Slot heeft zijn contract laatst verlengd. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. En morgen begint het op de meeste plekken droog. S'nachts en s'avonds kan het wel gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Gaat de goede kant op met de files eh, voor wat onze regio betreft. 10 minuutjes vertraging nog op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer. Kleine 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arensveen. 20 minuten nog op de A10 vanuit het Komplein naar knooppunt Watergaasmeer. Want bij Zeeburg was vanmiddag een ongeluk gebeurd. Alleen de linkerrijstrook is nog dicht. 20 minuten vertraging daar nog. En eh, een klein kwartiertje bij Durgerdam vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Komplein op diezelfde A10.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 Dat is in de Utrechtse straat in Amsterdam. Dat is een platenwinkel. Maar ze doen tegenwoordig ook wat aan in-store optredens. Deze Tobias Bader mag dat doen. En dat is een oude bekende, want die is drie keer hier bij ons geweest. En dit nummer is Speed of Light. Welkom bij deze alternatieve FM van... Wat is het? 22 juni. Ja, zeker. 22 juni. We hebben de derde donderdag eh, alweer van juni te pakken. En dat betekent, zeg ik het goed, 1, 8, 15, zelfs de vierde zondag, eh, donderdag. Zo eh, hard gaat dat. dat komt omdat 1 juni ook op een donderdag is. Ja, dan zit het al op 4. maar goed, vanavond. En ze zijn inmiddels al in de studio en zijn druk bezig aan het uitpakken en de boel neer aan het zetten. En dat is de band Moving. Ehm, ja, eh, wat, eh, wat dat er gaat, we hebben nog niet gek veel van ze gehoord. Maar sinds vorige week hebben ze een EP uitgebracht. Daar gaan we natuurlijk eh, vanaf 8 uur een beetje over praten. Maar in dit uur komt ook iemand uit de omgeving van Haarlem vandaan. Dus dat is een beetje een bekende van, van Marcus en van mij. Want dat is Phil Mets. want hij heeft een, een clip van zijn laatste single uitgebracht. Maar er zit ook een heel verhaal bij. En daar gaan we het over hebben straks in dit uur. Eh, dat zal rond eh, half acht zo'n beetje zijn. En we hebben natuurlijk ook nieuw materiaal. En dan moet ik eh, weer eventjes goed gaan kijken. Want ik, volgens mij loop ik weer een beetje dingen door elkaar heen te smijten. Dat is ook niet echt je dat. Maar afgelopen zaterdag zat ik naar een collega te luisteren in het land. zijn naam is Maarten Verduin. Hij doet een programma bij eh, de lokale omroep van Woerden, RPL Woerden, eh, doet een programma dat heet Podium 1071. En daar zat ook een bekende van ons in. Want dat was eh, Sam Sexton, die hebben we hier ook eerder gehad was een hilarisch moment dat de camera omkukkelde. Omdat een van <laughs> onze medewerkers toen binnenkwam. En die dacht, ik ga nog even een beetje foto's geloven schieten. Ja, die man die <laughs> hebben we voorlopig ook met een bordje niet toegelaten. Eh, maar eh, dat was eh, in die uitzending. En Sam heeft een hele mooi liedje daar gespeeld. In die uitzending van, van Maarten. En dit is de albumversie. Er zit eigenlijk ook een verhaal, maar dat moet je maar terugluisteren bij Maarten en zijn cornuiten. Want daar zit het verhaal een beetje in. Hier is Bird van Sam Sexton. heeft eh, bij wijze van verrassing heeft hij gewoon even nog een eh, nieuwe single uitgebracht. maar er komt nog meer materiaal van hem. Volgende maand met een clip erbij. Afgrond heet eh, dat. Maar dit heeft hij vooruit gestuurd. Dus doet hij toch wel vaker. Joris Anne en ik ben dromerig. We noemen het uh, Nederlandstalige lo-fi of lo-fi, hoe je het maar noemen wilt. daarvoor hoorde je Bird van Sam Sexton. Ehm, vorige maand had zij haar um, album release show in de Melkweg van het album Iggy.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 My boy wonder. Sunlight, sunlight, sunlight, sunlight, sunlight, sunlight. een vervast duet, maar het is ook een duo. Wolf en Moon en Lost and Low. Waarom draai ik dit? Je zou zeggen, het komt uit Berlijn. Ja, maar dat heeft eh, te maken met Dennis. En Dennis, die komt oorspronkelijk zelfs uit Amsterdam. Dus het is zelfs eh, nog gewoon een Noord-Hollands randje ook eh, wat dat er gaat. Ehm, daarvoor hoorde je Demira met eh, Salai. En eh, dat is zeker een Noord-Hollandse productie. Want Demira die woont in eh, Amsterdam. Ehm, bovendien, Salai is een van de tracks die te vinden is op Iggy. En Iggy is dat het laatste album wat ze heeft uitgebracht. Maar waarom draai ik dat? Salai, ze heeft vorige week heeft ze een videoclip erbij gedaan. Dus dat is de reden waarom die opnieuw de aandacht krijgt. Nu gaan we hopen of ik eh, zo dadelijk veel match in de uitzending krijg. Maar zover is het nog niet. Eerst nog eventjes iets heel moois. En hij is eh, druk bezig, want er komt nieuw materiaal aan. PJM Bond and the End of Something. Staat geschreven in de sterren en ik check de signs Zit op balkon een beat te tikken met een flesje wijn Shit, het is een fight, maar ik voel de spanning Ga alleen nog maar in zee met mijn eigen bemanning In de sky en ik ben nog niet ready voor de landing Had mijn doelen al in zicht toen ik naar Amsterdam ging Loop een rondje langs de Sloterplas rug tussen de bomen en ik rook mijn hash Liet je los omdat je dingen nog niet groter zag Niet dat ik niet meer om je geef, maar shit, je koos je kant Damn en kan niemand me laten afremmen Ready for take-off, laat ze aftellen Hoe we door de stad rennen Lijkt alsof we staf brengen Maar verspreid alleen de love, en dat is our message Yeah Sinds een jongen zag ik mij op stage En verlies ik even hoop, vind ik het weer terug Ik ben dankbaar dat je bij me bleef Heb altijd in mij geloofd en je had mijn rug Sinds een jongen zag ik mij op stage En verlies ik even hoop, vind ik het weer ben dankbaar dat je bij me bleef, bleef, bleef, bleef, bleef. Zou verlies verdienen als ik nu nog op zou geven shit Oorlog van binnen, ik moet zoeken naar mijn evenwicht Spring op de stage en word verblind door alle tegenlicht Maar voor de mensen tegenover mij, daar geef ik licht Geef ze hoop, dat is mijn levensplicht En is er niemand meer die echt in jou gelooft Dan moet je het zelf doen, ja, ja Volg die feelings, zoek je eigen weg omhoog, dan baal je elk doel. Ja. Ik ontweek de obstakels, maar kan nog steeds niet doorslapen. Wil verleden loslaten, leven doordragen, steeds het wordt zwaarder. Je hoort de pijn in mijn stem, probeer te vechten door tranen. Leg de pijn in mijn tracks en ieder woord wordt daden. Shit, we kan me nog breken, echt niet bang meer voor regen. Tuurlijk zit het soms tegen, maar wat ontbreekt, dat maakt me completer. Van elke fout word ik beter en vallen bracht me omhoog. Dus zijn de tijden onzeker, is er altijd nog hoop. Sinds een jongen zag ik mij op stage en verlies ik even hoop, vind ik het weer terug. Ik ben dankbaar dat je bij me bleef, heb altijd in mij geloofd en je had me rug. Sinds een jongen zag ik mij op stage en verlies ik even hoop, vind ik het weer terug. Ik ben dankbaar dat je bij me bleef, heb altijd in mij geloofd en je had me rug. Sinds een jongen zag ik mij op stage en verlies ik even hoop, was hem. Phil Mets met het nummer Hoop. En we kennen hem veel, want eh, hij heeft al een aantal malen meegedaan aan de Rob Award. Eh, dat eh, gebeurde vorig jaar nog in de Night editie en dit jaar in de reguliere editie. En we hebben hem ook aan de telefoon. Goedenavond. Hi, goedenavond, ja. Ja, want ja, dat is al... ja, je bent bij twee edities ben je al bezig geweest. Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, ja, ehm, ja nou ja, goed. Eh, eh, de laatste was eh, tijdens de eerste voorronde, kan ik me nog herinneren. Dus dat is nog redelijk vers in dat, dat opzicht. maar hoe is dat je eigenlijk bevallen als we dan toch even over de Robben Agda woord hebben? ja, wat ik zei, het waren super mooie ervaringen. En ook twee hele verschillende shows. De eerste keer speelden we met halve band. Mhm. Eh, er was een backing track en een eh, gitarist en een pianist. En nu eh, ja, dachten we klaar te zijn voor het echte werk, echt met volle band. Mhm. Ehm, en nou, het was sowieso een super toffe ervaring ik merkte wel dat we, dat we er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor waren. Mhm. Ehm, maar inmiddels denk ik wel. maar het was gewoon een hele, hele fijne ervaring. En ja, ik heb er zeker geen spijt van dat we nog een keer hebben meegedaan. Nou, eh, ontleent, zich, eh, de, eh, ontleent die muziek van jou zich om ook in een bandsetting te laten horen? Ja, heel erg. absoluut. Zeker de, de nieuwe EP, waar we natuurlijk zo meteen een, een single van gaan luisteren. Mhm. En ik, ben ook, ik heb ook het geluk dat ik gewoon heel veel hele creatieve muzikantenvrienden heb. Mhm. we zijn een week naar Friesland gegaan en hebben daar op een boerderij met z'n allen eigenlijk een week lang die nummers zitten uitpluizen. En zitten kijken hoe we daar zo vet mogelijke live versies van kunnen maken. En ik denk dat dat, eh, dat, dat zeker gelukt is. Ja, want eh, je hebt het over live eh, versie of, of live optredens. Zit dat er een beetje aan te komen? Ja, zeker. Ja, er, er staan aardig wat shows op de planning. Mhm. Sowieso 28 juli eh, hebben we de release party van de volledige EP waar de volgende single van is. Is goed dat je het zegt. Haarlem. Dus daar moet sowieso iedereen komen kijken. We hebben ook een leuk programma eh, omheen bedacht. Mhm. En daarnaast nog genoeg, eh, ja, vanavond ben ik onderweg naar Rotterdam. we, ja, we spelen overal en nergens eigenlijk. Ja, nou ja, dan, dan, dan heb je, is je agenda wel redelijk gevuld in dat opzicht. Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Eh, nou weet ik eh, van, eh, van de vorige ja, dingen die je hebt gemaakt... vorige muziekmateriaal wat je hebt uitgebracht... dat ze ook voor een deel ook om, om op jou zelf slaan... en hoe jij de wereld bekijkt. luister maar naar de vorige EP. Ja, absoluut. Ja, ik, ik denk dat dat bij veel muzikanten wel het geval is... maar ja, mijn muziek is wel introspectief, zou ik zeggen. Dus ik, mm. ik observeer wel echt mijn eigen gevoel en mijn eigen gedachten. Eh, ik denk ook dat dat heel erg een verwerkings... De muziek heel erg een verwerkingsproces is van die gevoelens en gedachten. Ja, ik, ik, heb, ik heb die vraag ook eh, niet zo lang geleden aan Wolfie eh, gesteld. Ehm, is het een, ook een manier om dan op een gegeven moment bepaalde dingen te verwerken? Hij was dakloos en jij hebt een andere ervaring. Daar komen we zo op hoor. Dus... Ja. Ja, het is absoluut een verwerkingsproces, ja. Ja, eh, want eh, dan komen we er meteen op. Want dat heeft ook eh, te maken met het nieuwe materiaal... wat je nou bijna twee weken terug hebt uitgebracht. Met de single Vleugels. Ja, zeker. Ja, dat gaat over de periode dat ik ja, borstelde met suicidale gedachten. Mhm. Ehm, ja, ik heb het nummer ongeveer, ik denk anderhalf jaar geleden gemaakt. Mhm. het is eigenlijk al heel oud. Maar het was nog niet af. Ik moet zeggen dat ik het toen ik het maakte ook nog eh, een stuk verser was dan het nu is. Mhm. Dus het was wel fijn om na een lange tijd weer terug te kunnen komen bij dat nummer. Eh, zeker nu het beter gaat en daarop te kunnen terugblikken. Mhm. En om dat nummer af te maken was ook een soort van afsluiting van die periode voor mij. En ik hoop er ook gewoon eh, ja, anderen mee zich gehoord kunnen laten voelen die die ook met dit soort gedachten eh, worstelen. Ja, eh, rust daar dan nog eh, in jouw ogen een te veel een taboe op? Ja, absoluut. ik, ik denk, ik ben heel blij dat er veel artiesten, maar ook initiatieven zoals Stichting Great Minds, die me hebben geholpen bij het schieten van de clip zijn. Mhm. die werken aan dit soort dingen, aan überhaupt het taboe op mentale gezondheid. Ehm, maar ik merk toch wel dat als ik het deel met mensen, dat ik daarmee heb geworsteld, dat er meteen een soort eh, paniek ontstaat. Terwijl ik zoiets heb van, het is oké, zeg maar, eh, het is oké om die gedachten te delen. En dat hoeft niet altijd een, eh, te betekenen dat, dat je ook op het randje van een gebouw staat, om, te, zo het maar veel plat te Ja, ja. ja. Eh, maar het is wel fijn om, er, om het kwijt te kunnen als je ermee zit. Ja, oké. oké. Maar ehm, je, je zegt eh, van, van ja, eh, wat, wat, is dan de paniek? Hè? Want je hebt het over paniek. Maar wat, wat is de paniek dan als, als je erover begint? Nou ja, ik, ik, kijk, ik snap dat natuurlijk ergens ook wel. Want je bent, je bent bang dat iemand, dat iemand iets doet waar die misschien de mensen om zich heen pijn mee zou doen. Of waar iemand niet achter staat. En je wil, natuurlijk niemand wil dat iemand zichzelf het leven ontneemt. Dus mm. ik snap die paniekreactie heel erg. Maar soms is het fijn om gewoon even gehoord te worden. Eh, en niet op een manier van, oh wat erg voor je en je moet nu actie ondernemen om dit te fixen. Maar gewoon van, hé, hey, het is oké om die gedachten te hebben. Dat betekent niet meteen dat je het ook gaat doen. Mhm. En eh, deel het maar gewoon. eens. Dus praat er maar eens over. Hoe is het dan voor je? Waar komen die gedachten vandaan, denk je? Ja. Eh, ja, meer gewoon een rustig open gesprek erover. Ja, het gaat best wel diep als ik het zo hoor. Ja, zeker. Ja, dat, eh, dat zijn niet eh, gedachten waar je even zo 1, 2, 3 uitkomt. Nee. nee. Ehm, er staat ook in het persbericht wat nou, een week of twee geleden de wereld is ingestuurd. Wanneer wegvliegen de enige optie lijkt, zou je soms willen dat je vleugels had om weg te kunnen vliegen van de wereld? Ja, ja eh, wat, eh, ja er zit natuurlijk eh, heel veel metaforen zitten erin. is dat een beetje ook iets wat je zelf in je eigen ervaring hebt meegemaakt dan? Ja, nou ja, dat, dat is dus hoe ik eigenlijk het, het nummer heb benaderd. Van, hey, ik, wou niet, ik wou het niet te letterlijk maken om juist ook zo'n paniekreactie van mensen te voorkomen. Mm -hmm. toen heb ik eigenlijk die metafoor bedacht. van in plaats van dat je zegt dat je eh, dat je een einde aan je leven wil maken, dat je dus weg wil vliegen. Ja, ja. Dat, ja, dat is eigenlijk de betekenis van, van het hele nummer ook. Oké. Ehm, ja, nou ja, goed. Eh, je zegt het al, hè, de, EP e eh, die, die komt eraan. nog één keer, wanneer mogen we dat allemaal aanschouwen? Want je gaat hem ook presenteren, heb ik begrepen, hè? Met, een, met een release show, toch? Ja, klopt. Dat is op 28 juli. De EP heet Groeipijn. Groeipijn, ja ja, Vleugels is daar eh, de eerste single van. Dus als je, als je Vleugels een goed nummer vindt, dan eh, kom gezellig kijken. Skatepark Haarlem op de 28e of uh, stream hem op die dag. Ja, Skateboard Haarlem, waar, waar is dat dan? Even... Ja, skatepark, skatepark Haarlem. Oh, Skatepark Haarlem. Waar is, de, waar is dat precies? Eh, het is eh, bij de IKEA in de buurt. Maar als je skatepark oh, Haarlem eh, googelt, dan vind je het meteen. Ja, ja want er zijn dan mensen die gaan helemaal naar Amsterdam... en die komen dan in Amsterdam-Noord uit. Maar daar is het dus niet. Nee, Skatepark Haarlem in Haarlem. <laughs> Oké, Oké. 28 juli. Uh, nou ja, goed, we gaan op weg naar die EP Groeipijnem. En daar staat dus deze single op, Vleugels. naar boven gekeken Maar als ze dan zien dat je vleugels hebt Dan trekken ze jou naar beneden Zij zegt me jij bent een angel Ik zeg er jij moest dus weten Weet dat ik niet in de hemel ben ik zoek nog steeds naar een heden Zo vaak vergeet ik te lachen Diep in een zee van gedachten Zij zegt me kijk niet zo terug sta op en neem nog een drankje In een wereld zo wazig zoek ik naar adem Zit al zo lang met verlangens Ik wil minder verdwalen Steegjes en straten Daar word ik altijd iemand anders Mijn hoofd in de wolken, ik adem de mist En ik weet dat het niet onvoorwaardelijk is Overal rode draden, ik raak weer verstrikt En hoe harder ik trek, des te lager mijn grip Ik wil weg van de aarde als kind Realiteit met het zwaarste gewicht Vlucht in mijn hoofd en ik raak me vermist In een wereld van schijn die de dagen verlicht Ik ben altijd een dromer geweest Ik heb altijd naar boven gekeken Maar als ze dan zien dat je vleugels hebt Dan trekken ze jou naar beneden Zij zegt maar jij bent een angel Ik zeg er jij moest eens weten Weet dat ik niet in de hemel ben Ik zoek nog steeds naar de Ronder Honderden meters omhoog. Zonder mijn vleugels voel ik me zo bloot. Zonder mijn vleugels voel ik me zo dood. Ik kan het weten, ik ben daar geweest. Bestolen van vleugels, ik ken ze niet eens. Het zijn niet eens wat mijn vrienden geweest. Waarom zei niemand mij ooit eens meteen? Wat ze dan willen, ik heb geen idee. Sinds ik kleine Kijk ik altijd al naar boven Sinds ik kleine jongen heb ik altijd willen wonen Tussen alle wolken, want daar kan ik altijd dromen Als ik helemaal daar ben, dan word ik niet meer bestolen Als ik helemaal daar ben, dan kan niemand aan me komen Als ik toch kan vliegen, is het zonde om te lopen Lopen, lopen Ik ben altijd een dromer geweest Ik heb altijd naar boven gekeken Als ze dan zien dat je vleugels hebt trekken ze jou naar beneden zeg maar jij bent een angel Ik zeg dat jij moet even terug eh, naar 5 mei. Want toen eh, speelden ze Lassette en met Woven op het uh, bevrijdingspop. Daarvoor hoorde je veel match met vleugels. Um, Lassette is natuurlijk ook onderdeel van Low Eric's. Die hadden we tussen 6 en 7 al laten horen met Evolver. Maar Low Eric's, daar zijn we nog niet vanaf. Want er komt zo direct nog iets voorbij. Want dat heeft weer te maken met die remix die ze hebben ja, min of meer hebben uitgebracht van eh, All the Dreams You Took. Die komt eh, straks nog, eh, nog ergens voorbij. Dus wat dat er gaat, is het ook wel een beetje de avond van, van die band. Ehm, de band die nu een beetje staat in te spelen... dat is de band van vanavond Moving. Die, die zijn nu bezig... Dus ik zal het uh, redelijk kort houden, want dan kunnen ze weer verder met de soundcheck. Hier is Sterrenweldering. Ook sinds twee weken weer met nieuw materiaal en de aftermath. Do you recall? when you first came near.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 But I hate to see that we are. from you. My heart a clenching fist beating itself up. It's not what I want, but it is happening. I don't know what keeps me hanging on. feels just like a new day. The air is crisp and cold lament sounds from a rooftop All the world is rushing while I am angry Till I'm ready to begin again Feels just like a new day Air is crisp and cold can do. I don't know why I'm here or how we'll end up. It's no use trying to make sense of things. We're getting lost in what might have been. Feels just like a new day. The air is crisp and cold and I will beetje op de achtergrond. Eh, drie nummers achter elkaar hebben we gedraaid. Uh, dat waren Sterren Weldering, Ruud Houweling en Sophie Jenna. Die, eh, heb je net kunnen horen voor het nieuws van 8 uur. We draaien er nog één. Ze zijn ineens ook helemaal meteen in één keer stil. Ja, ja, dat krijg je als je op een gegeven moment begint te praten. Maar goed, de soundcheck loopt nog. Maar ik denk dat we met... dat is denk ik wel een beetje op een oor nagevuld, denk ik. Eh, dus dat eh, gaan we zo meemaken. Na achter staat eh, Moving in de startblokken om te spelen. Zover is het nog niet. er zitten nog wel wat, wat dingetjes op de agenda aan te komen. Ik moet even kijken. We hadden net bijvoorbeeld Tobias Bader. Die morgen speelt in Concerto. dat is één kant van het verhaal. Maar er is natuurlijk nog veel meer. daar komen we straks nog op in, het, in de volgende uren. Ehm, maar er is ook nog het een en ander geweest. Ehm, eh, ook eigenlijk wel een beetje in schoonheid eh, gestorven. Want die, die mensen die hebben toch echt hun uiterste best gedaan in Volendam... om het andere geluid eh, te laten horen. Het is uiteindelijk beperkt gebleven tot één dag. Dus dat is uiteindelijk het verhaal geworden in de Piers in Volendam. En een van de mensen die daar volgens mij heeft eh, opgetreden... was eh, deze man die we ook ooit hier in de studio hebben gehad. Het eh, is Dick Kwakman, maar die was toen onder de naam One Clueless Friend bezig. En dit is een van de mooiste nummers van dat album wat jij uitgebracht hebt. Clockwork. As clean as a like a killing spree Like an ice cold hug He's the man who knows he can Point out the flaws at the simplest of plans Yeah, he is the man who knows he can Point out the flaws, point out the flaws We lie here in the dark our pasts If ever this day dawns We will be free at last He is the man who knows he can Point out the flaws of the simplest of plans yeah, He is the man who knows he can Point out the flaws, point out the cause he is the man who knows he can point out the flaws of the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws, point out the flaws like the clockwork of the slowest machine, like the gunshot that killed the of the slowest machine, machine see the twitch of an eye the final plea and the sufferings of blind he is the man who knows he can point out the flaws simple stuff planned Yeah, he is the man who knows he can Point out the flaws, point out the flaws Yeah, he is the man who knows he can Point out the flaws of the simplest of plans Yeah, he is the man who knows he can